Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De corona-adviseurs van het kabinet moeten vanavond al om tafel. De coronacijfers gaan al zeven weken op rij de verkeerde kant op, maar nu lijkt er actie te komen. Demissionair minister De Jonge heeft de deskundigen van het OMT gevraagd om vanavond al bij elkaar te komen, zodat het kabinet morgen kan beslissen over eventuele nieuwe coronaregels. Dat doen we omdat we zien dat het nu al ongelooflijk druk is in de ziekenhuizen. De zorg staat maximaal onder spanning, niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook daarbuiten, ook in de wijverpleging, ook bij de huisartsen, ook in de verpleeghuizen. En dat maakt, zeker gezien het aantal nieuwe opnames van gisteren eh, en vandaag... dat er op basis van die cijfers geen reden is om aan te nemen... dat we op korte termijn die kentering gaan meemaken. Want ook vandaag kwamen er weer flink wat nieuwe coronapatiënten bij. Het RIVM noteerde er 23.789 en dat is het meeste ooit op één dag. Hulp Sinterklaasen hebben het hartstikke druk. Ondanks de strengere coronaregels, verplicht afstand houden en liever niet meer dan vier mensen over de vloer, zijn er nauwelijks afzeggingen. De Hulp Sinterklaasen doen er ook alles aan om het kinderfeest veilig door te laten gaan. Bij deze Sinterklaascentrale zijn alle Sinter en Pieten gevaccineerd en doen ze elke dag een zelftestje. Er zijn terechte vragen van hoe wij dit jaar aan de gang gaan. En ja goed, we hebben mondkapjes. Eh, we zullen ze niet in eerste instantie dragen tenzij de klant er erg om vraagt. Behalve Sinterklaas, maar dat wil gewoon echt niet met zijn haarstel. En mochten de regels wel veel strenger worden... dan kunnen de Sinterklaasen nog altijd op tuinbezoek komen... zoals dat vorig jaar op veel plaatsen gebeurde. Een man uit Alkmaar moet ruim anderhalf jaar de cel in voor autodiefstal. Hij maakte een afspraak bij een autodealer voor een proefrit en bracht vervolgens de auto's niet meer terug. Het gaat om 16 auto's en een camper. De man moet ook een deel van de schade terugbetalen. Zo hard knalde het vanochtend langs de A4 in de buurt van Schiphol. Daar werd een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht in een weiland. Voor de zekerheid mochten er geen vliegtuigen in de buurt komen en werden mensen in de buurt geëvacueerd. Het weer nog, het is grijs en een graad of 8. Morgen vooral in de ochtend kans op regen, in de middag soms zon en 6 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Files op de A10. Op de A10 Zuid de binnenring tussen en Watergaasmeer en knooppunt Nieuwemeer. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Er zijn mensen die omrijden voor de file op de A10 Oost. De buitenring. Bij Zeeburg wordt aan de weg gewerkt. Er is maar één rijstrook open. En dat zorgt voor 6 kilometer file vanaf Amsterdam Buitenvelden tot aan Zeeburg.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 Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 23.800 nieuwe positieve coronatests gemeld. Een nieuw dagrecord. In de ziekenhuizen nam de bezetting licht af. demissionaire kabinet houdt vrijdag weer een coronapersconferentie. Dat is een week eerder dan gepland. Vrouw van 26 uit Spijkenisse moet drie maanden de cel in voor haar aandeel in de rellen in Rotterdam afgelopen vrijdag. En ook mag ze een jaar lang niet in het centrum van de stad komen. En moet ze 1000 euro betalen voor schade aan een politiebus kabinet roept Nederlanders in Ethiopië dringend op dat land te verlaten. En dat heeft te maken met de oorlog tegen de rebellen van het bevrijdingsleger van Tigray.